Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël zegt dat Hamas gisteren niet het lichaam heeft teruggegeven van de moeder van twee kinderen. Het DNA komt niet overeen. Van wie het teruggegeven lichaam dan wel is, is onduidelijk. De lichamen van de kinderen zijn wel geïdentificeerd. Het Israëlische leger zegt dat Hamas zich niet aan de afspraken houdt... en eist dat het lichaam van de moeder alsnog wordt overgedragen. Minister Wiersma van Landbouw ontkent dat ze bij boeren valse verwachtingen heeft gewekt. In een Kamerdebat zei ze dat haar stikstofplan juridisch voldoende is onderbouwd. Maar wetenschappers zijn er verdeeld over. En juridische hobbels kunnen nog veel tijd kosten. Oppositiepartijen zeggen dat Wiersma boeren heeft belazerd. En ook coalitiegenoten zijn kritisch. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid reageert teleurgesteld op de rechterlijke uitspraak over de komst van drie buitenlandse imams. Het kabinet wilde voorkomen dat zij komend weekend spreken in Utrecht, omdat ze extremistisch zouden zijn. Maar volgens de rechtbank in Den Haag was dat besluit niet goed onderbouwd. Van Weel houdt vol dat de predikers zich schuldig maken aan haatzaaien. In Sri Lanka is een trein op een kudde olifanten gebotst. Het gebeurde in het donker in een nationaal park waar honderden olifanten leven. De trein ontspoorde deels, maar de inzittenden bleven ongedeerd. Voor de olifanten liep het slechter af. Zeker zes dieren overleefden het niet. Ajax en AZ hebben de achtste finales van de Europa League bereikt. Ajax deed dat tegen Union Sint-Gilles uit België met de hakken over de sloot... dankzij een strafschop in de verlenging. AZ plaatste zich voor de achtste finales ten koste van het Turkse Galatasaray. FC Twente redde het net niet tegen Boede Glimt uit Noorwegen. Het weer... Eerst veel bewolking, vanmiddag vaker zon en het is zacht, 14 tot 17 graden. Op de Wadden is het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Veel partijen beschuldigen haar daarvan, maar ze zegt zelf dat ze haar stikstofplan juridisch voldoende onderbouwd heeft. Ajax heeft net als AZ de achtste finales van de Europa League bereikt. Ajax deed dat tegen Union Sint-Gilles uit België met de hakken over de sloot...